Jullie het ook alles hebben meegemaakt. Dat je heel erg zwaar teleurgesteld raakt in een vriendschap met je allerbeste vriend, die allerbeste vriendin. Die op het moment het puntje bij paaltje komt, je ontzettend in de stront laat zakken. Daar heb bijna een nummertje over geschreven. Lies.

Yeah.